de afspraken over de geluidsoverlast in Zuid-Limburg niet worden nagekomen. Minister Hille van Defensie zegt dat het lawaai wel degelijk is verminderd. Volgens de actiegroep Stop AWACS komt dat doordat de toestellen een deel van het jaar in Libië waren. De politie heeft in een appartement in IJmuiden 50 kilo zwaar vuurwerk gevonden en grondstoffen voor honderden mortierbommen. Aan het begin van de middag werd een groot deel van de straat afgezet wegens ontploffingsgevaar. De explosieve opruimingsdienst werd ingeschakeld en een man van 62 is aangehouden.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 Fiona Joy Hankins met Christmas Joy. Veel luisterplezier. Dan boom zo alleen en tolt. Het geen warme komen, boeden is dat koud. Lutsche, lutsche, boom, bist schon immer schön. In de diepste Wind Blätter sind im Blatt noch grün. Lutsche, lutsche Dannbaum in der Kohle Wind, in der warme Wohnstuf töft da jeden Kind. Lutsche, lutsche, Tannenbaum, Önners Nei und Is. Wie nach kommt Schlütt Engels, mögt die Hut ganz lies. Mögt die Hut mit Lichter und mit golden Sterns, Singt um die hey lustig, lütsche Jungs und Dirns. Lütsche, Lütsche, Dannbaum, hörst uns keinen sing, Hörst bald Wienerts Leider, sing und Glocken klingen.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 Bij de Amsterdam Arena is het na de gestaakte wedstrijd Ajax-AZ enige tijd onrustig geweest. De mobiele eenheid voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Acht mensen zijn gearresteerd, vier wegens openlijke geweldpleging en vier wegens het afsteken van zwaar vuurwerk. De wedstrijd werd stilgelegd na een incident in de 37e minuut bij een stand van 1-0 voor Ajax. Een Ajax-fan stormde het veld op en belaagde AZ-doelman Esteban. Die schopte de man en kreeg van de scheidsrechter een rode kaart. AZ-trainer Verbeek haalde daarop zijn spelers van het veld. De aanvaller, een man van 19, is gearresteerd. Hij was waarschijnlijk onder invloed van alcohol. De oud-politici Kok, Lubbers en Bolkestein waarschuwen voor nieuwe bezuinigingen. In Nieuwsuur wezen ze op de risico's voor de economie van extra bezuinigingen. Bovenop de 18 miljard die al was afgesproken. Volgens VVD-corrivé Frits Bolkestein kunnen bezuinigingen leiden tot een verdieping van de recessie. Hij ziet wel wat in het korten op ontwikkelingssamenwerking. Wim Kok en Ruud Lubbers waren het op veel punten met Bolkestein oneens. Maar ook zij waarschuwden voor nieuwe bezuinigingen. Het CDA wil huizenbezitters stimuleren om sneller hun hypotheekschuld af te lossen door ze, met een, door ze een belastingvoordeel te geven. Hoe meer iemand aflost, hoe minder eigen forfait. En wie zijn hypotheekschuld helemaal heeft afgelost, krijgt geen forfait meer toegerekend. De oppositie is blij met het CDA.